Freddy van met het NOS-journaal. President Sarkozy zal binnen twee weken de Franse wet ondertekenen waarmee het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar wordt. Dat is de gebruikelijke termijn. De wet is omstreden omdat Turkije zegt dat er geen sprake was van volkerenmoord. Sarkozy heeft een verzoenende brief aan de Turkse premier Erdogan gestuurd waarin hij zegt dat de wet niet tegen een bepaald land is gericht. De advocaat van Joran van der Sloot heeft in Peru hoge beroep aangetekend tegen het vonnis van 28 jaar cel voor zijn cliënt. Van der Sloot moet volgens de advocaat strafvermindering krijgen omdat hij al in een vroeg stadium schuld heeft bekend. Ook voert de advocaat verzachtende omstandigheden aan. Zo zou Van der Sloot een posttraumatische stoornis hebben opgelopen door de zaak Natalie Holloway. Syrië gaat ermee akkoord dat de waarnemers van de Arabische Liga een maand langer blijven. De missie kan daardoor worden verlengd tot 23 februari. Er zijn nog 110 waarnemers in Syrië, enkele tientallen minder dan in het begin. Onder meer Saoedi-Arabië, Bahrein en Kuwait hebben hun waarnemers teruggetrokken... omdat het geweld in Syrië gewoon doorgaat. De oudste nog actieve rechter van Amerika is overleden. Hij was 104 jaar oud. Wesley Brown werd in 1962 door president Kennedy benoemd tot federaal rechter en hij ging nooit met pensioen. Ik ben aangesteld op voorwaarde dat ik leef en goed gedrag vertoon, zei hij daarover. Ik stop pas als een van beiden niet meer het geval is. De oudste rechter die nu nog leeft is 98. Op het EK Waterpolo in Eindhoven zijn de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld. In de kwartfinales tegen Italië was het na de reguliere speeltijd 11-11. Ook na de verlenging stond het gelijk. Bij de strafworpen waren de Italiaanse vrouwen sterker dan Olympisch kampioen Nederland. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Alleen in Zeeland kans op een spat regen. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen bewolkt met wat lichte regen en maxima rond een graad of zes. Dit was het NO. question my soul 花。 somebody we were dancing close together. Wrapped up in our bliss. My heart is racing and anticipating the magic in your kiss. with Watch your spirit break as it shatters into a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 in the free. been staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun